Renate Evers met het NOS Journaal. De Verenigde Staten zijn er niet op uit om de Libische leider Gaddafi met geweld te verdrijven. In een tv-toespraak zei president Obama dat breder militair ingrijpen een kostbare fout zou zijn. Hij maakte een vergelijking met Irak. In Londen praten vandaag tientallen landen over de vraag hoe Gaddafi politiek verder onder druk kan worden gezet om op te stappen. In Japan zijn zo'n 4000 doden nog steeds niet geïdentificeerd. Veel lichamen zijn na de aardbeving door de vloedgolf meegesleurd, waardoor mensen ver van de plek waar ze woonden of werkten zijn gevonden. Ook zijn hele gezinnen omgekomen. Daardoor is er geen familielid meer in leven dat de identiteit van het slachtoffer kan bevestigen, meldt een Japans persbureau. De fracties in de Tweede Kamer reageren verdeeld op de brief van het kabinet over de missie in Kunduz. Daarin staat dat de training van Afghaanse politiemensen op zijn vroegst volgend jaar begint en niet al dit voorjaar. D66-leider Pechtold is vooralsnog tevreden. De ChristenUnie zegt dat het onduidelijk is of de training wel acht weken gaat duren. Die langere training was voor GroenLinks, dat nog niet heeft gereageerd, een voorwaarde om in te stemmen met de missie. De Amerikaanse oud-president Carter is voor een driedaagse bezoek in Cuba. Officieel is het een privébezoek, maar aangenomen wordt dat hij zal proberen de spanningen tussen de VS en Cuba te verminderen. Vandaag heeft Carter een ontmoeting met president Raúl Castro. Daar zal hij waarschijnlijk ook pleiten voor het vrijlaten van een Amerikaan die is veroordeeld voor het leveren van communicatieapparatuur aan dissidenten. De SP zit niet langer in de gemeenteraad van Dongen in Brabant, omdat de partij geen raadsleden kan vinden. De huidige SP'ers trekken zich om persoonlijke redenen terug en er zijn geen mensen gevonden die hen willen vervangen. Ook de wethouder van de SP is opgestapt nu er geen fractie meer is. Het weer lokaal komen mistbanken voor het wordt vrij zonnig.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 langs me heen gaan huizen. Het is stil achter de ruiten, wie kan mij zien truth Baby, keep it to yourself you abusing. I can't understand how a man got you choosing. Undecided, I came and provided my undivided. You came and denied it.